Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 27 juni 2013 en dit is aflevering 167 van donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hallo allemaal, we zijn weer op de donderslag van thee tot bier. Afgelopen weekend hebben we een heel erg fijn weekend meegemaakt met het feest bij de buurman op het Koepersplein in Horen. En het allemaal in het kader van de Hoornse Stadsfeesten 2013. En we zijn weer back to met een eh, gigantische fijne herinnering op zak. Eh, nou, de zomer schijnt echt begonnen te zijn volgens de Academy. Maar het weer is nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. En Rutte zal wel vinden dat we niet te veel eh, moeten somberen. En gewoon een korte broek moeten aantrekken. Want dan komt het met de zomer zeker goed hier in Nederland. deze nieuwe donderslag komt zoals altijd vanuit Studio 11. Vandaag heb ik ook weer voor jullie veel muziek van eh, Tetel Bieren. En de muziekagenda hoor je straks in het tweede uur. En de donderdisc is vandaag van eh, Asaf Eviden en de Mojo's. En zij spelen Hang Woman. En die heb je net in het eerste uur, in het openingsuur kunnen horen. En die hoor je straks ook in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob Ricard aan de telefoon. En dan gaat hij wat ontsluiten van de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn. En ook vandaag is hij er weer, onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond dat Theo met wijd opengesperde ogen in een zwarte jas een nummer met een lifter maakt in de fietsenkelder. Het is een gerucht hè, eh, hoe het precies allemaal in elkaar zit. Dat hoor je straks om half drie, want dan gaat Theo het allemaal zelf vertellen. Je kunt me e-mailen, stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van Donderslag. Deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc Out of Sight van de Bloody Beat Roots met Paul McCartney. gloednieuw in 2013 eh, uitgekomen. Net een, eh, nou, een weekje oud, denk ik. Eh, twee weken, nou, ongeveer een dagje, dagje of tien. Of we gaan dansen, dat vraagt uh, Huub van der Lubbe, die is van de Dijk. En die heeft dat in een live uitvoering gevraagd. En dan gaat het om het nummer Dansen op de Vulkaan. Onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Het is even na tweeën en dan is het tijd voor Rob Ricard met hints en tips. En hij is er natuurlijk weer bij. Hij zit aan de telefoon in Studio 17. En hij gaat weer wat vertellen over zijn platenkeuze die je straks om half bier kan horen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben reuze benieuwd wat het eh, deze week is. Geen blues. Geen blues. Nou, dat was vorige week. Eh, wat hebben we deze week? Voor de hints en tips dan, hè? Nou, ik, ik kan je wel, wat vertellen. Ja. Eh, het, het komt uit Denemarken dit keer. Het komt uit Denemarken? Ja, dat hoor je niet vaak, hè? Nee. En het heeft niet het Songfestival gewonnen. Nee, oké. Dat, uh, zei vorige keer nog zoiets van... Uh, nee, oké. Ja, dat was ook iets, ik weet niet meer hoe die heet van het Songfestival. Oh, dat was een grapje toen. Ja, dat was een grapje. Klopt. En en nu komt er iets uit Denemarken en dat is geen grapje. En ik zou niet 1, 2, 3 weten wat er uit Denemarken komt. rock. Hard rock? Gaan, we, gaan we doen? Ja. Jongen. Metal. Ja. Metal. Ja. En meer verklap je zeker niet? Nou, er is niet zoveel. Ja, ik kan je nog wel, ik kan je nog wel vertellen dat het, laatste album... Ja. En dat is eigenlijk ook, eh, zie ik, het album waar ik het nummer van ga draaien. Ja. Dat is uh, ten eerste eh, net uit. Van 2013 dus? Ja. ja. En het is in Duitsland mhm. binnengekomen op plaatsnummer... 1, 1, 1, 1. Juist. Ja? Ja. In de albumtop uh, eh, dingers? Ja. En het is ook al een gouden plaat. Nou, dan moeten de mensen dat wel kunnen googelen, lijkt mij. Ja. Oké. Nou, dan gaan we niks meer verklappen, toch? Nee. Dan ga ik iets draaien van eh, Coldplay. En eh, het nummer wat ik daarvan ga draaien van die band heet Trouble. Ik spreek straks om half bier. Oké, hoi. 2013. comme si, comme ça, uit On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis moi, tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça comme si. Si c'est ça, c'est de c'est si c'est comme si, comme ça. Ça se ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin, quest ce qui me fait du bien, je suis comme si. m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. En dan uh, een heel groot contrast. Van Zas gaan we zo even over naar De Wolf. En dit is van een laatste album en het heet Crumbling Hearts. Day Wolf, de Nederlandse band, een trio. En dit is Ray Montagne en de Peria Dogs. nummer heet For the Summer.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 Vakantie, echt nu! Dit is Radio 501. Is Radio 501. Nu op Radio 501. Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 27 juni 2013. Have nice day. In de lift. Is altijd moeilijk, hè? Als ik de fietsenkelder uitkom, hoop ik altijd dat er niemand staat te wachten. Meestal te vergeefs. Vandaag stond er een Indische man in zwarte jas. Ik mompel, goedemorgen. Hij kijkt verschrikt en zegt met wijd opengesperde ogen... Morning. Samen kijken we om beurten naar de nummers boven de liften. 7, 12, 4, 9. Onze ogen blijven op lift 4 gericht. Maar als die naar 5 klimt, switchen we naar de lift die 7 aangaf, maar inmiddels 15 toont. Achter me hoor ik een pingel. Lift 9 is pijlsnel naar onder gekomen. We stappen in, ik druk op 10 en ga naast de knopje staan. De Indische man vindt het eng om zo dicht bij me in de buurt te komen. Je ziet hem duidelijk balen. Verlegen, glimlachend en een beetje in zichzelf mompelend drukt hij op 7 en zet dan één grote pas richting de hoek van de lift. We staren naar de cijfers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Have a nice day, zegt de man als hij uitstapt. You too, zeg ik in vloeiend Engels. De deuren sluiten. Ik bekijk mezelf in de spiegel. Dit wordt een vermoeiend dagje. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Oh, die van Diesveld weet ook alles van muziek, weet Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. Dat was de blablablof van Theo Verriet en dan nu muziek van de Black Crows eh, van hun album Before the Frost uit 2009. Dit is Good Morning Captain. Vita van Ryan Paris. Dus niet helemaal echt naar Parijs, maar naar Ryan Paris. Een heetje van de tijd terug en dit is de eh, lange versie met een eh, stukje disco-achtige toestand erin. Je luistert naar Radio 5 Lijn Donderslag en dat allemaal op deze daverende donderdag. The Old Dark Machine van James Vincent McMorrow. Every insect filled the air, dropped their wings upon my brother, cast their shadows on his head. If we follow where they're leading, we will surely come before. Someone seen in wondrous magic, made the visions to explore. Near the town where we were living, now know the farm. And every year we an orchid in the shelter of the to protect us from the madness of the future still come. It will be like this forever. It will keep us safe. You the market. I've been filled with holes. I've been searching all these hours. weer bij vandaag. De Beatles, John, Paul, George en Ringo. Vandaag speelden zij Get Back en dat was de single-uitvoering met Billy Preston op toetsen. En het was de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 5 over number one station. Your number one station. 14 februari 2012 eh, kwam eh, het nummer Parted the Ways kwam uit van Heartless Bastards. your hope. deze week is tot vrijdagavond 9 uur 1933 van Isophone.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 TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Sporten is voor de meeste kinderen heel gewoon. Maar er zijn kinderen die al hun hele leven buitenspel staan. Het Nationaal Fonds Kinderhulp haalt ze van de reservebank.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. op Radio 501. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. Radio 501.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 En ik heb vandaag met de fans van Donderslag er alweer een uurtje op zitten. Maar jullie zijn nog op tijd om de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard te horen. En straks als laatste in dit uur de muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. En dan gaan we even het spoorboekje doen. Dat doe ik iedere week eventjes. Straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland.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 Maar deze week ook weer eerst muziek van de Schotse singer-songwriter Gary Rafferty. En het nummer heet Bring It All Home. En dat is uitgebracht in 1980. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. Heng Woman van of Eviden en de Mojo's. iemand een apart stemgeluid. Ezef eh, Evilen die leverde de donderdisc van vandaag. We gaan naar de jaren 80 en dan komen we bij de Lotus Eaters. En van hen heb ik The First Picture of You. niet uit als het er maar warm is. Nou, dat kan. Ik heb zin in vakantie. Hou op, ik wil nu weg. Nou, ga dan. Dus uh, waar wacht je eigenlijk op? Ellen, ga je mee? Eh, nee. We hebben allemaal wel eh, trek in vakantie, lijkt mij. Allemaal wel zin om even de zon op te zoeken. Als hij niet voorhanden is in Nederland. Even naar een warm hoort. De spinshots heb ik nu voor jullie hier op de draaitafel. En het nummer dat heet Pride Before Fall. The Animals uit de jaren 60. Bright Lights, Big City. Big city. They got to my baby's head. The bright lights, big city. got to my baby's head. I'm trying to tell you, woman, you won't believe a thing that I said. alright, baby. Need my help someday. It's alright, baby. Should've listened to what I said. You know, I warned you, baby, about the long Cadillacs with the big shiny fins. Rolls Royce silver cloud, baby. Men with money, cigarette flamingo, scotch, Yeah, the uit de jaren 60. En je zou het niet zeggen, maar we gaan zo naar de eh, jaren 70. En eh, de Rolling Stones die opereerden namelijk erg veel in de jaren 60 natuurlijk. Maar nog steeds. En dit is uit 1978 en het heet Beast of Burden. David Phillips, Raised in the North. Cold winds and hard people, oh, I drove him away. And the bright southern lights, oh, I lured him to stay. Friends, he had some, but new friends would he make? ties he had none, so no hearts would he break. He was raised in the north, and that's a good enough reason why. Raised in the north, but he went down south to die. It took him a while to get used to the change. smells unfamiliar and the food tastes strange. But the sun it didn't blaze and it filled him with joy. He had dreamed of these lands since he was a boy. He was raised in the north and that's a good enough reason why. Raised in the north, but he went down south to die. Oh, and as he watched them both sail away, something told him he'd here to stay. Yeah, yeah. Time slips on by on her like a snake Until it rears up and bites you And then it's too late And the years passed him by And his roots took a hold Of the north he would dream And the south he grew He was raised in the north, and that's a good enough reason why. Raised in the north, but he went down south. Raised in the north, but he went down south. He was raised in the north, but he went down south to die. Ik wil alleen heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio Radio 501. De platenkeuze van Rob Het is inmiddels eh, half bier. Eh, we hebben Rob Ricard aan de lijn. Hij heeft het over Denemarken gehad en eh, over hard rock, metal. Een nummer 1 in Duitsland. Het kan niet op. En het laatste album is uit 2013. En daar vandaan, daar vanaf komt de track die hij gaat draaien vandaag. Ehm, welkom terug. Ik ben reuze benieuwd. Ja. Ja, ik ben reuze benieuwd. Oh, Waar, ja. waarnaar ben je benieuwd? Nou, eh, welke band dat is en zo. En, eh, en hoe je eraan komt. En, eh, Ach, ja, echt? Ja, ik ben wel benieuwd naar, ja. Nou, ik, ik zal dan deze ene keer zal ik verklappen hoe ik eraan kom. Ja, doe dat. Want ik doe het dan verder niet meer, hè? Nee, nee. ik was op een website. Ja. Een Duitse website. Een Duitse website? Ja, daar kijk ik vaak. Deze namelijk eh, dat was een, Duitse nieuwszender, zeg maar de Duitse CNN. Ja. Daar kijk ik eh, wel eens naar. En die hebben ook een website. NTV. Punt DE, hè? En dat, eh, Punt DE, hè? Zo'n site is het dan, hè? Ja. Ja. Nico-tv.de. Mm -hmm. NTV.de. En daar stond een heel artikel over dat deze band eh, heel populair was. En dat ze getoerd hadden met Metallica, Megadeth en Motorhead. Ja. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, nou, daar ga ik eens naar luisteren. Ze maken al eh, sinds 2001 eh, plaatjes. En het is, ik heb een, een, tijdje terug ook een hardrockperiode gehad, hè? Ja, Tenminste, ik bedoel dan met platenkeuzes. Mhm. Het zit een beetje in de hoek van Motor denk ik. Maar het is, het is iets beter te verteren. Ja, is dat zo? Ja, denk het wel. Oké, dus ik, Eigenlijk klinkt het dus gewoon rete lekker. Ik hoef het dus niet te headbangen? Nee, nee, nee. Ah, oké. En er wordt ook niet gekruncht, Tenminste, eh, niet wat ik gehoord heb. Nee, nee. het is, eh, is het een LP? Want dan kan er nog een, eh, een, analoge crunch in zitten, maar dat komt dan door de beschadiging van de plant. Ja, ja, ja, ja. Outlaw Gentlemen en Shady Ladies. Hmm. Heet dat nummer zo? De LP heet zo. Nog, nog één keer? Outlaw, Gentlemen en Shady Ladies. Oh, dat klinkt alweer spectaculair. Ja. Ja. En die teksten eh, die gaan er ook over? Eh, nou, deze gaat over The Sinner Is You, want zo heet het nummer. Mm -hmm. Oké. En, eh, maar ik luister nooit zo goed hoor, naar die teksten. Nee, maar dat kan zijn omdat die, die, die titel van het album al zo spannend is. Hij is altijd bij die, al die titels van hun zijn zo spannend. Want ze hebben, hele, hele, ze hebben vijf LP's. Ja. En die andere, die heet, wil je dat ook weten? Nou, is misschien wel leuk voor de luisteraar. De, de luisteraar? Luisteraars? Er maar één luisteraar. Nee, natuurlijk maar voor één persoon dit allemaal... Eh, nee, natuurlijk niet, man. Ik wou ook zeggen, wat gaan we nou hebben? De hele, de hele wereld luistert mee. Ik wou even zeggen, we gaan toch all over the world tot in Amerika toe? Tot nog verder zelfs. Uh, oh. Downlander wordt er ook geluisterd. Oh. Ja. Is dat verder? Nou, ja, weet hoe die andere heten? Volgens mij wel. Rock the Rebel. Ja. Metal the Devil. Ja. Guitar Gangsters en Cadillac Blood. Mhm. Beyond Hell Above Heaven. Ja. En The Strength, The Sound en The Songs. Nou, dat, eh, dat is dan een wat normalere dus- de, de titel. Ja, eh, het is allemaal wel een beetje spannend, ja. Allemaal hey. erg eh, aanbevelingswaardig. Nou, ehm, eh, we hebben er genoeg over gehad, denk ik. Eh, ik denk dat het tijd wordt om, eh, om hem aan te kondigen en dan ga ik hem starten. ik heb hem al lang aangekondigd, man. Nee, even officieel. Nog een keer Ja, natuurlijk doen we altijd officieel. In de platenkeuze van Rob komt nu de aankondiging van Rob Ricard. Mijn dames en heren, als Denemarken volbiedt met The Sinner Issue. Oké, tot volgende week. Hoi. Hoi. keuze van Rob Ricard. What's good I'm a little break. You've been finding up again. 'Cause nothing a sign for all of us to take care of the life we have. Please wake up, feel love. Yeah. I see and hear more than I wish. The seal has broken up again. One life on earth fades away. Again, the sinner is yours. Dat was de platenkeuze van eh, Rob Ricard. We gaan naar Passenger. Prachtig mooie nummer. Wat uh, hij uh, vlak na het andere nummer heeft uitgebracht.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 Maar in Zwitserland zitten ze in de kazen. Hier in Nederland trouwens ook in de kazen. En wij zitten in een oud kaaspakhuis. Dus wij weten er alles van. The Day and All of the Night eh, van The Kings. I'm not content tijden. De WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika. Daar was dit de herkenningsmelodie van, van het programma wat er omheen werd eh, gepresenteerd. Dit is Maribi van Mafiko Solo. pen en papier bij de hand. Want vandaag, het is 27 juni en ik heb eh, natuurlijk weer vandaag een nieuwe donderslag muziekagenda. Dus als je wilt meeschrijven, dan heb je pen en papier nodig. En hier komt de agenda. In Paradiso Amsterdam speelt op 27 juni Patty Smith met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half acht. Meer informatie op www.paradiso.nl Beth Hart en Joe Bonamassa live in concert op 29 en 30 juni 2013 in Theater Carré in Amsterdam. Info en tickets via website www.carré.nl. Na 12 jaar stilte is de Zuid-Afrikaanse New Wave band Tom Tom Club weer op tour om iets verlaat het 30-jarig bestaan te vieren. Met een nieuw album op zak nog wel. Ze staan op het podium van de Melkweg op woensdag 3 juli. De zaal open om half acht en de aanvang is 8 uur. Op vrijdag 12 juli treedt Steve Wilson op in de Dommelzaal van cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hij is vooral bekend als zanger en gitarist van de Britse progressieve rockband Porcupine Tree. 12 juli dus en de aanvang is half negen. Ook op 12 juli treedt eh, Ricky Lee Jones op in Paradiso Amsterdam. Dit is een concert met zitplaatsen en de kaartverkoop is op 13 april begonnen. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op 20 september 2013 in Paradiso Amsterdam. En op 21 september staat hij op het podium van Blues Open in Geldrop. Op 17 november komt Nick Cave de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is vrijdag 15 februari begonnen. Walter Trout heeft een nieuw album opgenomen en die is verschenen op 10 juni en is getiteld Luther's Blues, waarop Walter de legendarische bluesman Luther Allison eert. Op 19 november speelt Walter Trout in Tivoli, Utrecht en zal eh, muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 27 juni 2013. En als je agendatips hebt voor de periode na 4 juli, stuur die informatie dan naar rogier.radio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Zangeres Beth Hart, die komende week twee keer in Carré optreedt met bluesgitarist Joe Bonamassa, die was bang voor de reacties op eh, hun eh, gezamenlijke cover van de bladen jazzklassieker Strange Fruit van Weile Billie Holiday. Een heftig nummer over het lynchen van zwarte Amerikanen. Luister zelf en kijk wat je ervan vindt. southern trees. We are a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral scene of the gallant South. Bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell of burning flesh. here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the us is Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! genoeg. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Ja, en als je dan even op je klok kijkt, dan zie je dat het ook weer bijna 4 uur is. En dan is aflevering 167 van Mondenslag ook weer voorbij. Maar eh, niet getreurd natuurlijk, want er gebeurt gelukkig op deze daverende donderdag nog veel meer op Radio 501. We schakelen namelijk om bier uur over naar Studio Bierkai. En daar gaat de Radio 501 Daverende Donderdag gewoon verder op jouw Radio 51. En dat zoals altijd tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio 51.nl. En dat kan allemaal 7 keer 24 uur, zoals gewoonlijk. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week bevinden op www.radio501.nl en op Facebook. Je kunt Radio 501 op Facebook eh, vinden met de naam Radio 501. Eh, en ik ben ook op eh, Facebook te vinden en op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 27 juni 2013. En ook Rob en Theo Verriet bedankt. En ook de luisteraars thuis, op het werk en onderweg, rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. We schakelen na de piepjes over naar mijn collega Gijs Laagstreepje Hoogland. En er staat achter de microfoon te shaken van ongeduld. Maar dat is logisch, want het is weer hoog tijd voor Hoogland. Maar eerst nog even een Klaasje. Eh, Klaas bezorgde ongevraagd wandmeubels bij Chinese restaurants liet hij ze onder bedreiging in elkaar schroeven.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 <laughs> Ze biedt de helft. hey. Godverdomme, oh, wat moeten de mensen wel denken?